Waterwalgemoed met het NWS-journaal. Volgens het team van de Amerikaanse president Biden had zijn voorganger Trump geen plan voor het distribueren van coronavaccins. Een medewerker zegt dat er bij het aantreden van Biden nog niets klaar lag voor het vaccineren buiten de verpleeghuizen en de ziekenhuizen. De nieuwe regering is van plan federale vaccinatiecentra op te zetten om staten te helpen. De nieuwe directeur van het CDC, het Amerikaanse RIVM... zegt dat onduidelijk is hoeveel vaccins er in de VS beschikbaar zijn... en dat er dus tekorten kunnen ontstaan. Na het ingaan van de avondklok gisteren zijn in zeker 10 gemeenten rellen uitgebroken. Onder meer in Den Haag, Tilburg, Enschede, Venlo, Helmond, Breda, Arnhem en Apeldoorn. In Enschede is geprobeerd de ruiten van een ziekenhuis in te gooien. Meerdere plekken in het land waren vernielingen aangericht. werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid en is de ME ingezet. In Limburg werd ook de marechaussee opgeroepen. Dat gebeurde in Stijn, waar het zaterdagavond ook al onrustig was. Hoeveel mensen er in totaal zijn gearresteerd of bekeurd bij de coronarellen is nog onduidelijk. Volgens de Nederlandse politiebond waren de rellen dit weekend de ergste in 40 jaar... In Eindhoven werden ME'ers volgens de bond met missen aangevallen. De burgemeester van Eindhoven zegt bang te zijn dat we op deze manier op weg zijn naar een burgeroorlog. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad spreekt van corona-hooligans. En minister Grapperhaus noemt het crimineel gedrag. Volgens de gemeente en de politie van Eindhoven waren de demonstranten er gisteren duidelijk op uit om geweld te gebruiken. Na de beëindiging van de verboden demonstratie bleef het lang onrustig in de binnenstad. Rijlschoppers vernielden de boel en plunderden winkels. Tot nu toe zijn er 55 mensen opgepakt. Het weer vannacht kan er in de zuidelijke provincies weer wat sneeuw of natte sneeuw vallen. Daar kan het ook glad worden. In de rest van het land grotendeels droog en de temperatuur ligt tussen min 1 en min 4 graden.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 I talk to my baby on the telephone, long distance slip away, slip away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slip away, yeah. never slip away. I really only met about a week ago. It doesn't seem to matter to my heart. It's hard to imagine that soon you'll be here. So bring on. the fear. Bring on the laughter. Bring on the tears. Bring on the night. Elektrika Salsa, yeah. Elektrika Salsa, oh yeah. Uh. Salsa. Mm, Elektrika Salsa. Oh, Elektrika Salsa.